back with more A State of Trance. What's up Het grootste dancefestival ter wereld is vanaf nu bij je thuis, in je auto of in je oortjes. Luister nu naar 538 Tomorrowland One World Radio via 538.nl of de 538-app. 538 Nieuws. 2 uur. In de Franse Alpen zijn drie skiers verongelukt. Bij het bergdorp Val d'Isère werden twee mannen die buiten de piste waren gaan skiën bedolven door een lawine. Ze overleefden het niet. Hetzelfde overkwam twee andere skiers, 60 kilometer verderop. Eén kwam om het leven, de andere zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Alle slachtoffers komen uit Frankrijk. In het Overijsselse Steenwijk zijn honderden mensen op zoek naar een jongetje van acht. Hij is sinds afgelopen avond vermist. De regionale krant De Stentor zegt dat het niet alleen gaat om hulpverleners... maar ook om vrijwilligers die meehelpen zoeken. Er zijn grote zorgen over de vermiste jongen in Steenwijk. Zeker omdat het de koudste nacht in jaren is. Er is voor tienduizenden euro's aan koper gestolen in Den Bosch. Dat gebeurde al in de kerstvakantie... maar omdat de daders nog altijd niet zijn gepakt... komt de politie er nu mee. Volgens Brabantse media sloegen de dieven toe bij een oude kapel van een ziekenhuis... waar stroomkabels en koperen buizen weg zijn. De prijs van koper is afgelopen jaar enorm gestegen... dus grijpen koperdieven hun kans. En een teken van leven van de afgezette president van Venezuela, Maduro. Zijn zoon zegt in de video dat het goed gaat met zijn vader en dat hij een strijder is. Maduro en zijn vrouw werden vorig weekend bij een verrassingsactie... door Amerikaanse troepen meegenomen. Amerika verdenkt ze van terrorisme en drugshandel. Maduro zit nu in een cel in New York in afwachting van zijn proces. Vannacht kan het in het binnenland streng vriezen, lokaal tot min 12. Morgen overdag eerst af en toe zon, daarna meer wolken en vanuit het westen regen of natte sneeuw. Het blijft de hele dag een beetje vriezen. En dit was het nieuws op 538. De vrienden van Amstel Live. Komende week win je bij Radio 538 toegang voor jou en drie vrienden. Deze week de eerste guest mixer van 2026. Helemaal ingevlogen vanuit Praag om een nieuwe album Moonstruck te presenteren. Een uur lang in de mix, Drift Moon hier bij 5-8. luistert naar Stereo Trends op 538 in jouw zaterdagnacht. Een uur lang in de mix vanuit Praag. Driftmoon. the world thank you once again for coming by and congratulations once again on Moonstruck. If you're watching the video stream right now, it's such a beautiful artwork and piece of music as well. That's thank the most you. important out of everything. Um, last time you were here for the other album, uh, you just got back together with Mika in the Driftmoon uh-huh. project. Mm -hmm. How did it develop since then? How are you working together now? Well, it's much more than I thought it's going to be. I'll be honest about it because now we found a way to communicate with each other really well and openly, which yeah. is probably what was missing before because we both grew up. <laughs> Yeah. And now it's like amazing. So there's together. lots more music coming oh, together. Yes. Amazing. Can't wait, uh, can wait for that. Besides all of you doing with Drift Moon, I mean, you're. I know that you're a guy behind the scenes. They're doing a lot of different projects because you're like a full-fledged musician. Intros, uh, I don't know, orchestra, stuff Theaters, like that. Yes. Tell us what, what else is happening in, in, your life right now. Well, apart from all the festival shows and theater shows and, you know, movie placements, uh, I'm starting a new project in 2026, mm-hmm. uh, which will be like a live music band. Okay. So, yeah, I'm very skeptical about all the information I want to share right now. Is it like a band or something? Full or? On band. A yeah. full on band. Full and band. what is going to be your role in that? Yeah, my own. So that's without Mika because it's going to be like a live music. So yeah. and uh, all the guys are from either Czech Republic or Slovakia, so it's going to be locally sourced. Yeah, but it's amazing. Like something to look for. Yeah, the full album is already finished, and we, we're just hammering the details. Last but not least, I want to know because we just entered 2026. What is, what is your New Year's resolution? Oh, live in peace. Live in peace. Yes. Well, that's, that's all Nothing we need. Else, just live in peace. That's all right. we need. Yes. Volgende week zijn we terug met een nieuwe episode van de Stayers Runs. but dan met een van